Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet neemt berichten over problemen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen serieus. Iedereen die acute zorg nodig heeft, moet die binnen redelijke tijd kunnen krijgen. Ziekenhuizen en ambulancediensten in Noord-Holland en Flevoland zeggen dat ambulances geregeld niet terecht kunnen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als daar de spoedeisende hulp vol is, moeten ambulances naar andere ziekenhuizen. En dat zou gevaar voor patiënten opleveren. Het kabinet is verrast en spreekt van een ernstig signaal. De Franse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van Google in Parijs. Justitie vraagt zich af of het bedrijf wel genoeg belasting betaalt. Het ministerie van Financiën denkt dat Google de Franse schatkist nog 1,6 miljard euro verschuldigd is. Het Franse onderzoek naar Google loopt al sinds vorig jaar zomer. Als de inval, aan de inval deden zo'n 75 financiële rechercheurs en 25 informatiedeskundigen mee. Bij de grote betoging in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn rellen uitgebroken. Betogers bekogelden de politie met stenen en hekken. De politie gebruikte het waterkanon om de betogers weg te drijven. Een aantal mensen raakte licht gewond. In Brussel hebben zo'n 70.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingen van de regering. Ook veel OV-medewerkers legden het werk neer, waardoor het openbaar vervoer in de stad voor een groot deel plat lag. Het aantal verkeersovertreders dat is gesnapt is de laatste maanden flink gestegen. In de eerste vier maanden van dit jaar kregen ruim 3 miljoen mensen een bekeuring. En in dezelfde periode vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Snelheidsovertreders werden het meest beboet. Het overgrote deel van de overtreders liep tegen de lamp door een flitspaal of door trajectcontrole. Het weer, de rest van de middag blijft het droog met af en toe zon. Het is een graad of 15 bij een matige tot krachtige noordwestenwind. Morgen op sommige plekken een enkele bui. De zon schijnt wat vaker bij 16 tot lokaal 19 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad stelt nog weinig voor. Wel hier en daar wat kapotte auto's die vertraging opleveren. Dat is vooral het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelof en Leidsendam 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht bij Leidsendam.